Uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de slachtoffers van een bootexplosie op een meer in Groningen is overleden. Het ging gisteren mis toen mensen hun nieuwe boot wilden showen aan vrienden op de kade, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. En op het moment dat ze zeggen van joh, we gaan er weer vandoor, uh, vrienden duwen de boot als het ware af. Op dat moment een grote explosie, mensen hebben een vuurbal gezien. Wat daar is gebeurd weten we niet, maar er zijn wel eh, slachtoffers bijgevallen. Zes opvarenden raakten gewond, één daarvan is nu dus overleden een jongetje van vijf. Hoe het met de andere slachtoffers gaat, weten we niet. 18 Belgische studenten moeten zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een eerstejaars. De Belgische student Sanda Dia kwam 2,5 jaar geleden om tijdens de ontgroening van een studentenclub. De studenten die bij de ontgroening betrokken waren verwijderden vlak erna bewijs, maar dat kwam alsnog boven water. Ze zouden 10 jaar cel kunnen krijgen. De Wit-Russische atlete Timanovskaya hoopt dat ze ooit terug kan naar een vrij Wit-Rusland. Dat heeft ze op een persconferentie in Polen gezegd, het land waar ze asiel heeft gekregen. Vorige week moest de atlete tegen haar zin in de Olympische Spelen verlaten... omdat ze kritiek had op haar coaches. Ook wil Timanovskaya landgenoten helpen die in een vergelijkbare situatie zitten. En grote bagageproblemen op Schiphol. Veel mensen die de afgelopen week met een vlucht van Transavia naar Napels, Sicilië of Kreta vlogen... zaten de eerste dagen zonder koffer. Komt door een personeelstekort bij het bedrijf dat de koffers in het vliegtuig moet tillen. Verslaggever Yannick Eling ging naar Schiphol. Hij vroeg aan mensen wat ze zouden doen als ze op hun vakantiebestemming ineens zonder koffer zouden zitten. Kijk, ik zou boos worden, maar aan de andere kant, ja, je kan ook niet koffer halen of zo. Ik bedoel. Nou ja, je moet dan alle kleding daar maar kopen. Wel leuk om nieuwe dingen te kopen, maar <laughs> in principe niet helemaal de oplossing. Het is wel vervelend, ze moeten er wel beter om denken. Het weer, het is op veel plekken regenachtig. Vooral in het noorden en oosten flinke buien met soms zelfs onweer. Het wordt een graad of 23. Morgen komen er nog meer buien.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 Now you're the talk of the town. just walking gently and you're breaking our bone. Cool and deeply, you have a style of your own. The saxophone, there's the sound of the top of the tone, yeah. I'm a rocker when you run, come around, yeah. Make a move, make me one body bubble. Let me know, say you're trouble when you're ready for the bubble and hit that. Nothing, nothing, make Play with it a little. Why you so not tickle? I'm telling you hit that.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 Het gaat om een kind van vijf, dat heeft de lokale burgemeester bekendgemaakt. 18 leden van een Belgische studentenvereniging worden vervolgd voor de dood van een student ruim 2,5 jaar geleden. De toen 20-jarige Sanda kwam om het leven bij een ontgroening. Op Schiphol hebben piloten van Transavia zelf de bagage het vliegtuig ingesleept. Het bedrijf heeft last van personeelstekorten bij de bagageafhandeling op de luchthaven... waardoor bij tien andere vluchten de koffers nagezonden moesten worden. Het weer af en toe zon, maar er trekken ook felle buien over.